Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Hoge Rechtshof in Brazilië laat X blokkeren... omdat Elon Musk geen juridische vertegenwoordiger aanstelt. De baas van het sociale mediaplatform heeft al maanden ruzie met een van de opperrechters. Die had X gevraagd accounts met nepnieuws te verwijderen. Volgens de rechter blijft X nu geblokkeerd... totdat het platform aan zijn eisen voldoet... Wie het verbod probeert te omzeilen riskeert per dag een boete van zo'n 8000 euro. Niet alleen de agenten, maar ook mensen op straat kunnen de dupe worden van de onveilige werksfeer bij de politie in Rotterdam Centrum. Dat staat in een onderzoek naar de cultuur bij het politieteam. Er heerst veel onvrede, er wordt geroddeld en er is sprake van discriminatie en seksisme. Mogelijk gaan agenten daardoor makkelijker geweld gebruiken en burgers discrimineren, waarschuwen de onderzoekers. Een school voor vrouwen in de Amerikaanse staat Virginia laat volgend schooljaar geen transgender personen meer toe. De private hogeschool baseert zich op regels uit 1900 van de oprichter. Tegenstanders van de nieuwe regels vrezen dat het beleid studenten gaat afschrikken. De meeste andere hogescholen voor vrouwen in de VS laten transgender personen wel toe. In het Duitse deel van de Noordzee is het wrak gevonden van een Urker vissenschip dat in 1967 verdween. Het 25 meter lange schip was vertrokken vanuit Delfzijl en verging tijdens een zware storm. De vijf bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De vondst van het wrak is vooral belangrijk voor de nabestaanden van de opvarenden. Omdat het schip zo lang op de zeebodem heeft gelegen, kan het niet geborgen worden. Het weer bewolkt bij een graad of 14. In de ochtend vanuit het zuiden buien, plaatselijk mogelijk ook met onweer. In de loop van de dag klaart het op en breekt ook de zon door. Het wordt maximaal 26 graden.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 We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going she's lowest lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed, I snap, who's that dude? I don't even know his name, I laid hands on him. I never stoop so low again, I guess I don't know my own strength. Just gonna you're with them, you meet, and neither one of you even know it hit them. Got that warm, fuzzy feeling, yeah, them chills used to get them.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 Next time you show restraint, you don't get another chance. Life is no Nintendo game, but you lied again. Now you get to watch her leave out the window. Guess that's why they call it window pane. Just gonna stay.